Dit is ZFM 106.9 FM. Zandvoort. ZFM.

ZFM. up, up, up her face. Up, up, up, up her face. Up, up, up her face. poker face, pop, pop, pop her face. Where will I be tomorrow? ZFM.